Vol, van, een vol, van een vol jaar. Eurohit. De laatste twee uur van Eurohit 2010 alweer. Net hoorde je Rob Harms met de nummers 50 eh, tot en met 26. Waarvoor dank. En nu op weg dus naar eh, de nummer 1. Even voor de verkoop van 6 eh, uur weten wij welke plaat dat is. Er zitten er nog 24 eh, voor en die ga je ook allemaal te horen krijgen. Ook gaan we nog even kijken in eh, oktober, november en december van 2010 wat er toen allemaal gebeurd is. Maar we beginnen gewoon bij de nummer 25. Eminem en Rihanna Love The Way You Lie hebben 379 punten bij elkaar gesprokkeld. Dat deden zij in 17 weken hitnotering. Als hoogste positie kwamen ze niet verder dan een vijfde plek en daar stonden ze drie weken lang.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 dat is voor een, eh, een 24e positie. 23 vinden we aan Bob Sinclair en Shahara. I won it. 384 punten sprokkelden die bij elkaar. Als hoogste positie kwamen ze op een eh, tweede plek terecht. In totaal stonden ze 15 weken in de lijst van Europa.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 Alleen op ZFM. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. even notice. Tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky in, yep, you notice. Never lying, truth teller. That Rihanna rain just won't let up. All black on, black cow shades, black top Maybach. I'ma rock this shit like fashion, as in going till they say stop. In my runway Het eerste, tenminste, de eerste plaat van dit uur, dat was er al een van eh, Rihanna. En ook dit is er een van Rihanna en deze heet Hard. En die vinden we terug op plek 22. Eh, Ik kan alvast verklappen, ze komt de komende anderhalf uur nog eh, drie keer voorbij. Een treintje die uh, aardig geramd zit in de 25 laatste platen. Even kijken, 384 punten sprokkelden zij bij elkaar. Er zijn er vier minder dan de plaat die boven haar staat. Hier van La Fuente en het Rosenberg trio. Het regent hier en het eh, giet haar jaar La Fuenta en het Rosenberg trio en Guitara. Gaan wij heel even terug naar het eh, laatste uur van Rob, want daar kwam de nummer 30 voorbij. Lady Antebellum, Need You Now, 364 punten. Sheryl Cole, Fight for This Love, 368 punten, staat één plek hoger. En Scouting for Girls, Famous vinden we dan op 28. Adam Lambert, What Do You Want For Me, plek 27. En Rocks, My Baby Left Me was de laatste plaat van het vorige uur. En die vinden we terug op plek 26 dan. Eminem en Rihanna, Love The Way You Lie. Plek 25, 24 is voor the One Republic, All The Right Moves. Bob Sinclair en Shahara I Wanna kwamen niet verder dan 384 punten. En een tweede plek, en daardoor komen zij ook nu niet verder dan een 23e plek. Rihanna met Hart op 22, ook 384 punten. En La Venta het Rosenberg trio Guitara, die vinden we dus op plek 21. Nummer 20 is voor een plaat die 17 eh, weken lang in de lijst heeft gestaan. En van die 17 weken zelfs twee plekken bovenaan de lijst.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 En het zijn eh, Keen en Keneen die dat samen gedaan hebben. En we nog even kijken wat er vorig jaar oktober allemaal gebeurd is. Want de hele wereld kijkt toe hoe in eh, Chili de 33 mijnwerkers na twee maanden onder de grond één voor één worden bevrijd. Ze zijn moe en verzwakt, maar de blijdschap overheerst toch. Na 127 dagen onderhandelen is het kabinet Rutte eindelijk een feit. Maar of het kabinet van VVD, CDA met gedoogsteun van de PVV er daadwerkelijk zou komen, dat bleef nog even onzeker. Spannend eh, congres daardoor ook, want binnen het CDA is lang niet iedereen voor gedoogsamenwerking met de PVV. En dat leidt tot een uh, eh, dissidenten Kamerleden, nachtelijke vergadering en ook een bewogen CDA-congres. Een ramp van grote omvang treft Hongarije, want de dam van een slipreservoir van een aluminiumfabriek die begeeft het. En daardoor stromen er liters giftige modder door de straten van de Hongaarse dorpjes. Zeven mensen komen om het leven en meer dan 100 raken daar gewond. In Frankrijk is de hele week al ontwricht. De winkels zijn dicht, de luchthavens gesloten en er is geen druppel benzine meer te krijgen. Er wordt massaal gestaakt en gedemonstreerd tegen het verhogen van pensioenleeftijd. De Franse regering die geeft geen krimp en ook de Fransen moeten langer gaan doorwerken. En ook in uh, Even kijken, de parachutemoord inderdaad. In België hadden we ook nog die maat. Geen hard bewijs, maar wel uh, schuld. Althans een veroordeling in de geruchtmakende parachutemoord in België. Els Klotemans die krijgt daar 30 eh, jaar celstraf voor. Zij volgende jury rechtbank haar uh, liefdesrivaal op gewetenloze wijze vermoord. her eyes, her eyes make the stars so beautiful, and I tell her. 18 van dit jaar is in handen van Bruno Mars. Just the way you are. 398 punten sprokkelde hij bij elkaar. Dat zijn er trouwens niet zoveel als eh, Kane en Kneen. Stopt voor min 398 punten bij elkaar alweer. Eén puntje te weinig om een plek hoger te staan. Want Lady Gaga Alejandro komt op 399 eh, punten. 17 weken in de lijst gestaan. En daarvan eh, stond ze op, als hoogste op de tweede plek. we just can't be with you like this anymore. Alejandro. 2010 op ZFM. van Keneen. Een plaat die ook eh, door het WK echt een, eh, een hit is geworden. En ook de doorbraak voor Keneen betekende in heel Europa. 399 punten sprokkelden ze bij elkaar. Net zoveel als Lady Gaga, Alejandro die je daarvoor hoorde. Ze hadden alleen één week korter ervoor nodig. 16 weken in totaal en dat bracht dus die 399 punten bij elkaar. Voor de volgende gaan we naar de 405 punten. De 400 eh, puntengrens die gaan we overschrijden. Dat doen we met Rihanna en haar Root Boy. 17 weken en niet verder dan een eh, tweede plek. Rihanna met haar Root Boy. En twee eh, weken stond ze ook op die tweede plek. En van de 17 weken 7 weken in de top 10. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je dus op 405 eh, punten. En dat is genoeg voor de 15e plek. Dan gaan wij even twee mannen terug naar november. Want dan waren er allemaal PVV'ers in opspraak. Want PVV-Kamerleden die brengen hun partijleider Geert Wilders ernstig in verlegenheid. En dat alles door aanhoudende reeks van onthullingen en aantijgingen. Voor de PVV dus een tijd vol eh, intriges, emoties en cliffhangers. RTL Nieuws vraagt aan alle 150 Kamerleden of ze eventueel een strafblad hebben of ze ooit veroordeeld zijn. 149 Kamerleden vullen de lijst in, alleen Hero Brinkman doet dat niet. enquête brengt opnieuw een aantal eh, opvallende zaken aan het licht. En vooral natuurlijk weer bij de PVV. Geert Wilders is al het, het eh, negatieve nieuws een beetje spuugzat en richt zijn pijlen op de media. De machtigste man ter wereld die is iets minder machtig geworden. De Republikeinse tegenstanders van de Amerikaanse president Obama... die behalen een eh, enorme overwinning tijdens een eh, tussentijdse eh, verkiezing. Ze moeten nu gaan samenwerken terwijl de Republikeinen maar één doel hebben. Voorkomen dat Obama over twee jaar herkozen wordt. En Groot-Brittannië maakt zich op voor een sprookjeshuwelijk van het jaar. Prins Willem en eh, Kate Middleton van de Britse regering die zich voornamelijk bezighoudt met begrotingen en bezuinigingen is het vrolijke nieuws een eh, welkome bliksemafleiding. En het volk zoals we ze kennen in Groot-Brittannië, dat smult daar natuurlijk van. En de spanning in Korea was ook nog in november van 2010. Een confrontatie eh, waarvoor de hele wereld zijn hart vasthoudt. Aardsvijanden Noord- en Zuid-Korea schieten weer eens op elkaar. Het noorden vuurt tientallen granaten af op het eh, Zuidelijk-Koreaans eiland. Daarbij komen twee burgers en twee militairen om het leven. En Zuid-Korea laat het er niet bij zitten en die begon terug te schieten. En eh, nou ja, hoe het allemaal afgelopen is, dat weten we. Wat ook bijna afgelopen is, is uh, het zevende uur alweer van de Eurohit. We zijn aangekomen bij de nummer 14. In het volgende uur gaan we natuurlijk op zoek naar de nummer 1 van Europa. Maurice had al gezegd 515 punten bij elkaar gesprokkeld. Hij is alleen niet de enige. De nummer 2 die heeft ook 515 punten. Maar hoe dat allemaal zit, dat eh, leg ik je allemaal in het tweede uur nog wel even uit. De nummer 14 die kwam tot 408 punten. En is van Shakira. back Cause I'm a gypsy. Are you coming with me?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 Cause I'm a gypsy. Tien weken lang stond zij in de lijst van Europa Shakira met Gypsy. Ze kwam niet verder dan een tweede plek en daar stond ze één week lang. 408 eh, punten bij elkaar. En de dame die we vinden op 13 die was eh, nog niet echt bekend. Alleen bij onze oosterburen daar was al eh, erg populair. En de debuutsingle die voor Europa de boeken inging, die begon het ook wel goed te doen daarna. I Will Love You Monday, die had al een eerste plaats bereikt in de Duitse charts. In Oostenrijk een tweede plek en in Zwitserland zelfs een zesde plek. Ze heeft niet te klagen dus over hitsucces al daar. Deze zangeres die heeft er ook niet heel lang over gedaan om definitief in deze landen door te breken. Het is pas de derde single van haar debuutalbum Columbine. I Love You Monday, een nummer wat eh, opvalt. De complete die spraken me eerst niet echt aan, maar dat was vooral het refrein wat eh, snel bleef hangen. Er is trouwens wel een verschil gemaakt tussen de Deense versie en de Europese versie. Bij de Deense versie daar bestaan namelijk de aanstekelijke refreinen niet. En deze zitten wel in de Europese versie en dat blijkt dus te werken. Want het is nummer 13 van het afgelopen jaar. Oh Radio I Will Love You Monday.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 Die ondersteunt de Franse en VN-troepen in Ivoorkust, waar het al een tijd onrustig is. De Amsterdam was net op weg terug van de anti voor de kust van Somalië toen de Fransen om hulp vroegen. Daardoor kon de bemanning de kerst niet thuis vieren. Iran zegt dat het twee onbemande westerse spionagevliegtuigjes heeft neergeschoten. Volgens een hoge luchtmachtcommandant gebeurde dat boven de Perzische Golf en was het niet de eerste keer. Er zijn al veel spionagevliegtuigjes neergeschoten. Dit is alleen de eerste keer dat het naar buiten wordt gebracht, zegt hij. Waarschijnlijk waren de spionagevliegtuigjes Amerikaans. De PVV-fracties in Den Haag en Almere laten de nieuwjaarsreceptie van die gemeente aan zich voorbij gaan. Ze vinden zo'n receptie te duur. De PVV in Den Haag zegt dat belastinggeld wordt weggegooid voor een feestje voor de bestuurlijke elite. De PVV in Almere vraagt binnenkort opheldering aan burgemeester en wethouders hoeveel is uitgegeven aan de nieuwjaarsreceptie. De financiële problemen rond de solo-zeiltocht van Laura Dekker zijn voorlopig voorbij. Na een oproep in de Volkskrant hebben tientallen mensen een bijdrage gestort, zegt haar vader. Hoeveel geld er is binnengekomen wil hij niet zeggen. De zeiltocht van Laura was op losse schroeven komen te staan na een conflict over de beeldrechten van de reis. Er is nog geen nieuwe hoofdsponsor gevonden. De Britse minister van Volkshuisvesting gaat proberen de sloop te voorkomen van het geboortehuis van Ringo Starr. Het pand waar de ex-Beatle is geboren en de eerste drie maanden van zijn leven heeft gewoond, moet tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. Maar minister Sheps noemt het geboortehuis van, van Ringo Starr een belangrijk cultureel gebouw dat moet worden behouden.